Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Sociale media-platform X stopt per direct met zijn bedrijfsactiviteiten in Brazilië. Aanleiding is een bevel van een rechter die wil dat bepaalde accounts op X worden geblokkeerd. Als dat niet zou gebeuren, zou volgens het platform mogelijk een juridisch vertegenwoordiger van X worden gearresteerd. De rechter doet onderzoek naar de verspreiding van nepnieuws en online haatberichten tijdens de regering van oud-president Bolsonaro. Voor gebruikers blijft X in Brazilië online gewoon beschikbaar. In Vlaardingen is gisteravond de overleden loodgieter Ron van Uffelen herdacht. Om 11 uur werd door tientallen mensen een minuut stilte gehouden. Ook werden er fakkels en vuurwerk afgestoken. De loodgieter overleed maandag onverwachts op 45-jarige leeftijd... nadat hij met hartproblemen naar het ziekenhuis was gebracht. De panden en auto's van de man waren meerdere keren doelwit van aanslagen... Twee dagen na zijn dood werd bij zijn huis opnieuw explosieven gevonden. Op het strand bij Scheveningen is afgelopen avond een zwemmer vermist geraakt, meldt Omroep West. De politie en KNRM hebben naar hem gezocht met onder meer boten en een helikopter, maar hij is niet gevonden. Via Burgernet werd opgeroepen naar de man van 40 uit te kijken. Eerder op de avond werd er in het water bij de Maasvlakte in Rotterdam gezocht naar een jongen van 8, maar zonder resultaat. De zoekactie gaat vandaag verder. In Israël zijn afgelopen avond tienduizenden demonstranten de straat op gegaan. Ze willen onder meer dat premier Netanyahu meer werk maakt van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Volgens de betogers is dat de enige manier om de gijzelaars terug te krijgen die nog vastzitten in de Gazastrook. Naar schatting houdt Hamas meer dan 100 mensen gegijzeld. Het weer, vanuit het zuiden meer bewolking met vooral in Limburg en in het oosten regen.